In Israël zijn twaalf mensen gearresteerd in verband met de bosbranden in de buurt van onder meer Haifa. De autoriteiten gaan ervan uit dat de branden zijn aangestoken. Volgens kranten waren het Palestijnen. Bij de branden raakten 21 mensen gewond. Honderden huizen zijn verwoest. Een deel van de branden in Israël is inmiddels onder controle. Een gewelddadige man uit Tweede Exloermond in Drenthe is door de rechtbank veroordeeld tot bijna drie jaar cel en een vorm van tbs. Hij leende geld uit aan mensen in Stadskanaal. Als ze niet op tijd terugbetaalden werden ze door de man en zijn helpers bedreigd of mishandeld. Oud-voetbalscheidsrechter Leo van der Kroft is overleden. Hij deelde in 1972 de eerste gele kaart uit in het Nederlands betaald voetbal. En hij deed ook na zijn carrière veel voor de KNVB. In verband met zijn overlijden dragen scheidsrechters dit weekende een rouwband. Leo van der Kroft was 87 jaar. Het weer zonnig, in het noordoosten kans op mist. Het wordt 6 of 7 graden, maar in de mist een graad of 3.